Ouders hebben in januari 2,3% minder uitgegeven in vergelijking met een jaar geleden. De uitgaven dalen al anderhalf jaar onafgebroken. Vooral aan duurzame goederen, zoals auto's, meubels, wasmachines en elektronica, werd minder besteed. De uitgaven daaraan daalden met bijna 12%. Er werd wel meer uitgegeven aan energie en brandstof, als gevolg van onder meer het koude winterweer. Consumentenbestedingen hangen nauw samen met het vertrouwen dat mensen in de economie hebben. Dat staat al maandenlang op een extreem laag peil. De overvallers van het Bringsdepot in Best komen vermoedelijk uit België. Justitie denkt dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de overval op een Brinks-vestiging in Amsterdam in juni 2011. De bende zou vooral bestaan uit Marokkanen en Algerijnen. Ze pleegden vermoedelijk ook overvallen in Duitsland en Frankrijk. De overvallers gebruikten zware wapens en explosieven en het lukt ze tot nu toe steeds om snel weg te komen na een kraak. In Birma zijn bij sectarisch geweld tussen boeddhisten en moslims doden gevallen. Volgens de regering zijn het er vijf, andere bronnen spreken over zeker twintig doden. De rellen in de stad Meikitla begonnen twee dagen geleden... na een uit de hand gelopen ruzie tussen een boeddhistisch stel en islamitische goudhandelaren. Woedende boeddhisten staken huizen van moslims en moskeeën in brand... Vorig jaar kwamen bij rellen tussen moslims en boeddhisten in het midden van het land 110 mensen om het leven en raakten er 120.000 dakloos. De meeste van hen waren moslims. Uit het museum van Bommel van Dam in Venlo zijn vanochtend vier kunstwerken gestolen. Welke stuk het precies gaat wil de politie nog niet zeggen. In het museum hangt vooral moderne kunst, onder meer schilderijen van Jan Schoonhoven, Armando, Lutje Ber en Ger Lataster. Die we zijn vermoedelijk rond 6 uur via de voordeur van het museum in Venlo binnengekomen. Dan nog het weer droog, zonnige periode vanmiddag. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Maar door de stevige oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen bewolkt, iets lagere temperaturen. En in het zuiden ook wat sneeuw. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. De brug heeft even opengestaan.